met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet een dringend Bali om dat land te verlaten. Door de staatsgreep van twee weken geleden is het daar onberekenbaar geworden... en er dreigt een tekort aan voedsel en brandstof. Dat kan leiden tot sociale onrust. Er zitten zo'n 60 Nederlanders in Mali. Gisteren stopte Nederland met de ontwikkelingshulp aan het land. Mali zou dit jaar 50 miljoen euro krijgen. Dat wordt overgemaakt zodra er weer een burgerregering is. De PvdA gaat Kamervragen stellen over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis. Tweede Kamerlid Marcouch wil van minister Opstelten meer weten over de wapenvergunning van Van der Vlis, die een jaar geleden in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit een reconstructie van de NOS van de omstandigheden waaronder Van der Vlis een wapenvergunning kreeg, blijkt dat een belangrijke map uit het dossier is verdwenen. Daarin zat informatie uit 2005 dat Van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond. Maar Koes wil graag van de minister weten of het klopt dat de map is verdwenen. Als dat zo is, is dat volgens hem een klap in het gezicht van de nabestaanden. In Paramaribo is de omstreden amnestiewet ondertekend door vicepresident Robert Amerali. President Bouterse kon het niet doen omdat hij in buurland Guyana was. Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht. De voorstemmers van de wet gaan ervan uit dat er met de wet een einde komt aan het strafproces over de decembermoorden. Bij Antarctica wordt een Russisch-Oekraïnse zeilboot vermist. Sinds maandag is er geen contact meer geweest met het schip. Mogelijk zit de bemanning vast in het ijs. Het schip, de Scorpius, was met vier Russen en drie Oekraïners aan boord onderweg naar een Russisch station op de Zuidpool.